12 uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Contant geld is over 10 jaar praktisch verdwenen, dat zegt de betaalvereniging die alles registreert. Voor het eerst is er dit jaar vaker gepind dan contant betaald. Pinnen heeft volgens de organisatie voordelen. Het is makkelijk, ook is er minder risico op overvallen of diefstal door personeel. Maar het heeft ook nadelen. Zo zouden mensen die pinnen minder beseffen hoeveel ze uitgeven. De betaalvereniging denkt dat nog maar heel weinig mensen contant blijven betalen, onder wie ouderen. De directie van KLM heeft het cabinepersoneel een brief gestuurd over de protesten tegen de bezuinigingen bij de luchtvaartmaatschappij. Daar moeten ze op lange vluchten met een mannetje minder vliegen, wat leidt tot een hogere werkdruk. Het cabinepersoneel hield al korte werkonderbrekingen en is van plan meer acties te houden. Volgens veel personeelsleden komt de brief van de directie intimiderend over. KLM dreigt daarin met maatregelen, maar er staat niet bij wat die inhouden. Het boek van de zus van Willem Holleder dat vandaag verscheen is al uitverkocht. Dat meldt de uitgever, die naar eigen zeggen 80.000 exemplaren had laten drukken. Verschillende boekwinkels spreken van een ongekende verkoop. In het boek vertelt Astrid Holleder over haar jeugd, de gewelddadige familie en het leven met haar oudste broer Willem. Die staat terecht voor zes moorden. Astrid noemt het boek een testament, omdat ze ervan uitgaat dat haar broer haar zal laten ombrengen. Voetbal, Pek Zwolle heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Rode JC, dat nu één na laatste staat in de eredivisie. PSV liet opnieuw punten liggen en Eindhoven kwam de landskampioen niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Twente. In Nijmegen eindigde NEC Groningen ook een 1-1 en eerder op de avond boekte ADO Den Haag de eerste overwinning sinds half augustus. Op eigen veld werd Willem II verslagen met 1-0. Het weer vannacht vooral aan zee, kans op een buit, koelde af naar een graad of 5. Ook morgen in de kustprovincies kans op regen, dan zo'n 8 graden. En dit was het.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 Essa mina é zica. risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica. Essa mina é zica. Vivendo me arrisco, risco, risco, risco, não pisco. Vivendo me arrisco, risco, risco, risco, não pisco. Vivendo me arrisco, risco, risco, risco, não pisco. Vivendo me arrisco, risco, risco, risco, não pisco. Pode falar, neguinho. vai brincar. Cuidado, neguinho, segredo a se revelar. Fique esperto sem jogo, que ela também sabe brincar. Cuidado, neguinho, segredo a se revelar. Fique esperto sem jogo, que ela também sabe brincar. Cuidado, neguinho, segredo a se revelar. Fique esperto sem jogo, que ela também sabe brincar. Que ela também sabe brincar. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica, fica, fica, fica, fica. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica. sabina mina é Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica, fica, fica, fica, fica. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica. sabina é Vivendo minha risco risco, risco, risco, não pisco. Vivendo minha risco risco, risco, risco, não pisco. Vivendo minha arrisco, risco, risco, risco, não pisco. Vivendo minha arrisco, risco, risco, risco, não pisco. Pode paneguinho. and your house is my house. Are you sleeping? Are you dancing? Are you fucking? Ink and salt mixes the noise. Mr.